Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel websites van de Amerikaanse overheid hebben informatie over genderkwesties verwijderd. Ze moesten dat voor 11 uur gisteravond Nederlandse tijd doen... vanwege decreten die president Trump heeft uitgevaardigd. Op de ene website is het woord gender vervangen door seks. Op een andere website zijn termen als LHBTI en zwangere mensen weggehaald. Ook zijn sommige pagina's onbereikbaar. En de website van statistiekbureau US Census is zelfs helemaal offline. Ook andere onderwerpen liggen onder vuur. Zo zouden medewerkers van het ministerie van Landbouw te horen hebben gekregen... dat ze informatie over klimaatverandering moeten verwijderen. Een asielzoeker die met succes protest aantekende tegen zijn opsluiting op Schiphol... blijft daar voorlopig vastzitten. De Amsterdamse rechtbank oordeelde gisteren dat het detentiecentrum op Schiphol niet geschikt is om asielzoekers vast te houden, omdat het te veel op een gevangenis lijkt. Maar minister Faber ging meteen in hoger beroep. Dat betekent dat de Raad van State erover moet oordelen. In de tussentijd blijft de asielzoeker vastzitten, zegt de Raad van State nu in een voorlopige uitspraak. Dat is weliswaar ingrijpend voor de asielzoeker, maar het belang van grensbewaking, waar minister Faber op wijst, weegt zwaarder. Na 25 seizoenen hebben Philip Frerix en Maarten van Rossum een punt gezet achter de slimste mens. Ze hebben de kennisquiz 12,5 jaar gemaakt. In de laatste aflevering namen drie oud-finalisten het tegen elkaar op. Journalist Frank Heijnen werd de winnaar. Hij kreeg de beker overhandigd door Herman van der Zand... die als presentator de 80-jarige Philip Frerix opvolgt. Wie de plek van de 81-jarige Maarten van Rossum inneemt is nog niet bekend. Het weer. Vannacht droog en koud. Op veel plekken vriest het een paar graden.